De politie was daar de hele dag bezig met een zoekactie naar een vermist meisje van 17. Of de dode inderdaad het vermiste meisje is, weet de politie nog niet. Het meisje sliep met vriendinnen op een zeilboot in Grauw. Vannacht was ze met een groep jongeren op een plezierjacht zo'n 500 meter van hun lichtplaats. En sinds ze daar rond 4 uur vanmorgen vertrok om naar haar eigen boot te gaan, ontbreekt elk spoor. Elk jaar verliest de overheid meer dan een miljard euro aan inkomsten... doordat grensbewoners in het buitenland tanken. Dat zeggen brancheorganisaties als de BOVAG. Door de verhoging van de BTW en de brandstofaccijnzen... zagen pomphouders in de grensstreken hun omzet in de eerste vier maanden van dit jaar... met 18 dalen, zeggen de organisaties. Meer dan de helft van de grensbewoners tankt in België of Duitsland... omdat het daar goedkoper is. De stichting Comité Nederlandse Ereschulden is blij met de schikking die Nederland heeft getroffen met tien weduwen op het huidige Sulawesi. Toch zegt voorzitter Pondaag dat het jammer is dat er geen breed excuus wordt aangeboden aan heel Indonesië. De weduwen, van wie de man in 1947 werd gedood door het Nederlandse leger, krijgen ieder 20.000 euro en de Nederlandse ambassadeur zal op Sulawesi openbare excuses aanbieden namens de staat. Minister Timmermans voelt volgens Pondaag wel voor een breed excuus, maar dat wordt door de VVD tegengehouden, zegt de voorzitter van het comité. Die partij heeft volgens hem veel aanhang onder veteranen. De VVD kon nog niet worden bereikt voor commentaar. Vanwege een dreiging is de luchthaven van de Israëlische badplaats Eilat twee uur dicht geweest. Van het leger mochten vliegtuigen niet meer landen of vertrekken. De maatregel hield verband met de toegenomen dreiging van militanten in de nabijgelegen Sinaï-woestijn in Egypte. Eilat aan de Rode Zee is een van de populairste zonvakantiebestemmingen in Israël. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Morgen overdag wordt het weer een graad of 21 met iets meer wolken en kans op een bui, maar ook zon.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 Ja, dan moet ik hem wel... inderdaad. Ik heb dan weer zo'n cd'tje die staat dan op de lijn en dan gaat hij omhoog, weet je. En dan hoor ik niks meer. Maar nu hoor ik het wel. ja, ja, ik hoor ook niks. En nu wel. Ja. Goed toch? gaat dat een beetje nog? Ben je nog lekker naar de hobby voor... De omroep? Nou, ik ben nog wel aan het hobbyen, maar het lekker is ondertussen wel vanaf met het Windows. Oh ja? Sjoe, jongen, jongen. <laughs> Jij bent een echte Windows-hater, heb ik een beetje die nou, idee. Nee, ik, ik heb net zo'n fase achter de rug dat ik echt helemaal versteld was over hoe tof dat Windows dan wel niet was voor dit soort omgevingen. Mhm. Totdat je dan een doodsimpel ding probeert en het werkt gewoon niet. Ja, maar ja, goed. Eh, eh, eh, wat, wat, zou er dan, wat zou er dan moeten zijn eigenlijk? Een doodsimpel ding. Linux? Iedereen, nee, nee. Ik probeer heel simpel. Iedereen die aanmeldt krijgt een mooi achtergrondje geserveerd standaard instellingen geserveerd. Klaar. Ja, en dat werkt niet in de laatste versie van Windows XP. Oh. Het is uh, wis en waarachtig. Dan kan iedereen dus gewoon onder zijn eigen login eh, zitten en eh, lekker lopen klooien. Dat, was het hele idee. Dat was het hele idee. Maar goed, ehm, ja, dit zijn de, de, problemen van een lokale omroep. Tegenwoordig wel Luxaflex voor. Zie je dat? Ja, dat viel me ook dat wel op. viel me wel op. Maar ik, ik mis nog twee stukken Luxeflex hier eh, aan de rechterkant. En dan zal, ik wel weer uh, commentaar krijgen. Maar ik heb wel echt zoiets van... Ja, dat slaat als een vlag op een modderschuit. Ik, ik, ik weet dat is wel jammer, hè? Ja, ik vind het nog steeds... Eh, en dan de discussies. Ja, nee, maar... En dan denk ik, waarom niet zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Gewoon pleur die twee Luxeflex er nou gewoon tegenaan. Het slaat... Het staat er toch niet als je gewoon ziet... die webcam die achter me staat, die kan als het goed is nog die twee... die ruitjes zien. Nou, eh, dan kunnen we gewoon... Eh, ja, maar eh, we gaan nog Studio 2 aftimmeren. Nou, Studio 2 wordt nog voorlopig niet afgetimmerd. En er komt ook geen gordijn. Dus dan denk ik... Pleur nou gewoon twee van die luxe fluxen Dan denk ik van, dan zijn we van een hele hoop gesodemie eraf. Nee hoor, kan niet. Ja, wat kan niet? Kan gewoon wel. Zullen we maar gewoon een goede Luxeflex boer eventjes lief in de ogen aankijken. Zeggen dat wij armlastig zijn als omroep. En dan is het zo geregeld toch heb geduld, man. Het geduld. Oh, ik moet geduld hebben. Juist. Nou, dan doen we dat toch? <laughs> dat lijkt we me wel heel verstandig. Oké, okay, we gaan weer gewoon eh, verder met uh, fijne muziek Ja, eh, waar je goed in bent. Plaatjes draaien. Plaatjes draaien. Nou, ik heb hier een Nederlandstalig nummer. Is niet van Fransen en van Piekeren en Koster hoor. Dat, dat heb ik eventjes besloten om, het, om dat niet te doen. Want ja, ze zeggen, komt dat er dan weer aan? Ja, ja, ik heb ze al wekenlang heb ik ze al gepromoot. Maar ik vind ook dat ik iemand anders ook nog een beetje... Ehm, een beetje aandacht mag geven. Dat is Mirko en de Wijze Mannen. Want wijs, dat is die wel hoor, die Mirko. En dat nummer wat hij gemaakt heeft, ja, dat is alweer een eh, tijdje uit. Het is eh, van, eh, dacht ik, 2011. De Blues van Lieselot. met mijn allerlaatste kwartje. Mijn moeder te bellen, ik weet dat verwacht ze. Toen zag ik haar staan met de gitaar in de hand. Zong over de Heer en zijn zalvende handen. Ik liep naar haar toe haar aura was enorm, ze was oogverblindend. Sprak er aan voor de vorm. Ze zei geloof je, geloof je, Lot, Naar jou ben ik op zoek, over jou gaan al die liedjes in mijn liedjesboek. Ze zei geloof je, geloof je, als jij een schepping bent van de Heer. Dan denk ik dat me hier te warme stem. Ze vroeg me over de Heer en of ik hem ken. Ze zei geloof je, geloof je. Ja, jij bent een vriend, net als de Heer. Maar je wil me voor jezelf en zeg nou dat is verkeerd. Ze zei geloof je, geloof je. Als jij een schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de heb bekeert schepping bent van de Heer. En denk ik dat me hier de plekken bekeer, oh ja. Zij geeft me les, jij bent mijn lot. En jij bent mijn toekomst, jij bent mijn God. ik dat me hier de plekken bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekke bekeer. Als jij schepping bent van de Heer, dan denk ik dat me hier de plekke bekeer. niemand minder dan Lavaloo met eh, Break Up. Het eh, album dat heet eh, Fighting Wildfries. wat ook heel erg leuk is, is dat ik ooit gewerkt ben door Tim Kroesbergen. Een Facebook vriend ergens in het oosten van het land. En die zei van, nou als je dan toch eens een keer aan het crowdfunden bent. Ik vind dat crowdfunden, dat, dat, ik kreeg net een reactie op Facebook over crowd robbing van, uh, van Onno van Middelkoop. die zei van, eh, nou dat is een soort van belastingheffing eh, in dit land. Dat zeg ik toch ook. Crowdfunding is, het, is een ander woord voor, wat de overheid dan doet. Hè. dat, dat, dat noemen ze dan, dat noemt de overheid crowdfunding. Dat pakken ze van ons allemaal af. daar hadden we het over, over crowdfunding, over dit. want Tim die zegt van, nou als je dan toch ergens je geld in stopt, stop het dan in dat album van Lavaloo. Nou, ik heb dat album nu al meerdere maanden afgeluisterd. Staat bijna geen zwak nummer op. Eigenlijk helemaal niet. En eh, bovendien is het eh, album ja, eh, min of meer ook opgevallen bij Erik Corton. Want je wordt niet zomaar gevraagd om een van de ladies van de Lowlands te zijn. Dat is, is juist de, de bedoeling ook. Goed, eh, dan heb ik nog, eh, nog wat, uh, wat, wat dingen klaarstaan. Want ja, ik heb ook nog een, een album wat ik nog een beetje onder de aandacht wil brengen. Dat is van een Amerikaan. Is een, ja, een beetje een bevriende singer-songwriter van Fabiana Dammers. En hij is ook in september van het afgelopen jaar in Nederland geweest. Ik kreeg hem gisteren binnen weliswaar eh, via eh, een eh, huizenblok voor me. Postbode zat even niet goed opletten. Pascal! Kan je niet gewoon zeggen dat die postbodes gewoon beter op, op de nummers moeten kijken? Want het lijkt erop alsof hij in, eh, in, eh, in een van de adressen terechtkomt. Nou is het handschrift van Steven Simmers ook niet echt helemaal goed hoor jongens. Dus het, eh, het heeft daar ook wel enigszins van weg. Dus ik kan me wel iets voorstellen dat de postbode dan op een gegeven moment denkt... ik droep hem gewoon hierin. Maar ja, <laughs> ik moest even naar, naar een huisblok voor me. En uiteindelijk hadden ze hem klaar liggen voor me. zei heet dat album. daarnet hadden wij in het informele uur tussen 7 en 8 al twee nummers gedraaid. I'll Be Johnny Cash en Horse Cave, Kentucky. En dat, eh, ik moet er nog eigenlijk iets bijpakken, maar hij heeft het een beetje op zich eh, laten inspireren. Wacht even hoor, want ik, eh, ik, heb, ook nog een hele beschrijving van, van, het, van het album. hij heeft, daar moet ik er ook nog even wat, wat bij, bij vertellen. Want er zijn momenten geweest waarbij Steven Simmons tot, tot dit album is gekomen. Hij heeft nogal meerdere malen naar Don Williams zitten luisteren. En op een gegeven moment dacht hij van, ik kan daar eigenlijk ook wel wat nummers van maken. Dus hij heeft op een gegeven moment eh, weer besloten om met de pet rond te gaan. Want eh, ja, dat, eh, dat doen ze in Amerika dus ook. Wij hebben dan voor de kunst. En Amerika heeft dan Kickstarter als soortement van crowdfunding. En zo kwam, zo kwam hij op het idee om dan toch dit album eigenlijk zo'n beetje op te gaan nemen. Ehm. Hij zegt erover, het album is eh, eigenlijk gestart eh, met eh, mij en mijn vrienden. Samen op de late avond. En we probeerden eigenlijk weer dat, dat geluid van de jaren 70, Een beetje dat country geluid van de klassieke Don Williams album weer op te roepen. En dat... Dat deed hij eigenlijk door bijvoorbeeld een fles met Ierse whisky erbij te pakken. Ja, dat wil je ook. Eh, maar eh, Steven is een beetje een, eh, een, man van het goede leven. Ik heb, ik heb hem ooit een keer van Amsterdam naar, naar de studio mogen vervoeren. En dan krijg je een beetje een indruk hoe dat in Amerika er een beetje aan toe gaat. En zeker een independent artiest zoals hij dat is. Want ja, hij zegt ik probeer zoveel mogelijk fans voor mij te winnen. Nou, daar slaagt hij aardig in. Want hij weet toch altijd weer los te komen van al dat albums wat hij gemaakt heeft. De vorige, dat was de Big Show. Ook trouwens een heel goed album. En eh, dit is minstens zo mooi eigenlijk. Eh, Don Williams eh, loopt daar dus als een soort rode draad doorheen. Hij heeft samengewerkt met Eric Fritsch. Die onder andere gewerkt heeft met Sheryl Crow. Nou, is ook niet de minste. Ian Gunderman, die onder andere met de Jayhawks en Chris Christofferson heeft gewerkt. Martin Lynch met Chuck Meat. Dave Coleman van de Coleman en Alex McCullough van The Rides. Die hebben dus eh, meegedaan aan dit eh, album hier zijn. Nou, uh, ga luisteren naar wat, wat dit nummer inhoudt. Dat nummer dat heet Hard It Goes. En dat is van Steven Simmons. En dat is van het album Hearsay. starve out the tears. My baby's gone, loneliness wearing thin. Sitting alone, staring at these walls, taking my medicine. I should leave, I suppose, but I'd just be the drunk at the bar. year. And that clock up on my wall must be stuck in gear. The second hand must understand, been trying to move on all year. I should leave, I suppose. But I'd just be the drunk at the party that knows. Were you already in my dream? I could not see Oftewel Vera Jessen-Jurund samen met haar man Peter Jessen. Eh, die eh, dit eh, eh, gemaakt hebben. Zeg ik, het, zeg ik eigenlijk goed? Ik, weet, <laughs> ik, moet, ik moet even nakijken hoor. Maar ze, ze hebben tegenwoordig uh, Sommerhuis. Uh, Bubbles and Bones. de titeltrack van het album wat Vera onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Maar inmiddels hebben ze besloten om het om een andere boeg, over een andere boeg te gooien. inmiddels zijn er 227 duimpjes omhoog gegaan. Waarvan toch een aantal mensen zijn die ik zelf hier in de studio heb gehad. Eentje geloof ik. Dat is... Eh, dat is eh, Linda Kreutzer. En ja, Ron van Liri, kijk aan. Eh, en Julia Reinhold. drie mensen die, die hier geweest zijn, die vinden dit goed. En ik ga je vertellen dat, dat ze eraan gaan zitten komen. wat betreft een, een eventueel vertellen over hun werk. En anders ze ook nog zelf live spelen. Want ik denk, akoestische setting moet te doen zijn. Hé, Marcus? Eh, dat lijkt me toch wel, hè? Want eh, ze hebben geloof ik alleen maar een gitaar en, eh, en een beetje een, misschien zo'n zo'n contrabas. Nou, dat moet een beetje Marcus van Dam toch wel klaar kunnen spelen, denk ik. Als we een paar koptelefoons hebben. Ja, die hebben ze denk ik wel. Dus dat, moet, dat moet wel te doen. Nou, dan anders zeg ik dat gewoon dat ze die eh, mee moeten nemen. Dan, eh, dan hebben, we daar, eh, hebben we daar nog wel enige verduzie in. Uh, gaan zij donderdag 12 september spelen. En dat doen zij... dat, dat staat, als het goed is, het tweede seizoen van de stilte valt zo hard wat het precies is. Nou, kijk maar even op eh, de website eh, van eh, De Stilte Valt Zo Hard. Daar wordt het een en ander verteld over wat daar te beleven valt. 12 september in Rotterdam, kan ik je in ieder geval verklappen. Leuk is dat ik hoorde dat iemand ergens in het land gewoon met een, met een laptop zit te luisteren vanaf een woontoren ergens in het midden van het land. Vind ik altijd leuk. En een mooi plaatje dan bij een, met een omgaande zon. Vind ik toch wel ja, hier is hij al redelijk onder. Ja, hier is hij toch al een beetje weg. Ja, maar goed, eh, door de luxe flex en twee luxe flexen die ontbreken... zit <laughs> er Zit er echt een, beetje, een beetje de muiten wat, wat dat gaat. Maar ja, eh, wij vinden... De, ja, we, zien nog wel wat, uh, we zien nog wel wat buiten. Een beetje boel. toch? Ja. Eh, goed, <laughs> want anders gaat het helemaal nergens over. We gaan eh, gewoon even verder met, eh, met One Clueless Friend en From the Sea. Dick Kwakman en Martijn van Waveren, als ik het wel heb. Maar dat is gewoon een geweldig nummer. En zeker met dit sfeertje met ondergaande zon van... Ik had er nog eentje gezien van onze bakker voorzitter. Zag ik ook al een, eh, ah, van de nou foto van een ondergaande zon. Wacht even, wacht even. Ik zit hier... Nou, ga ik nog even... Wat ik zie. Die heb je verprutst. Ja. Nou, dan ga ik hem nog een keer instarten. <laughs> Zo werkt dat. Maar ook eh, van onze bakker voorzitter kwam een fotootje binnen van een ondergaande zon. Dus wat dat er gaat, eh, komt het helemaal goed uit. From the Sea. Daar is wel heel erg toepasselijk. Now little child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Doctors, get out of sight. i I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea getting. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me. eye in the eye and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home. a million miles from the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and Jersey to Northumberland. We got everything on hand. We survived this mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load. I escaped with steady stride, yeah myself to walk on. I told myself to walk on. I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea, yeah. Cannot believe how much you've grown. there's a brighter future for you and me. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future. Clueless eh, Friend eh, vrienden. Eh, van Dick Wakman en... Martijn van Waveren. En normaal gesproken had ik eigenlijk een doorstart moeten, moeten maken. Maar daar ontbrak even de tijd voor. Goed, dit komt ook uit Volendam. En dit is van uh, Martine Bond. En zij heeft, nou ja, heeft al een tijdje een album uit. Maar ze komt met nieuw materiaal. Dit is nog van haar vorige album. En dat nummer dat heet Secretly. Moet ik hem wel even openzetten. days of mine, they seem to slip away. And I know what's right, though I'm afraid I might keep wasting my best days. Never mind the oh, way. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today. En dat was een Rogier Pelgrim uh, met uh, Killing Time. Uh, waarvan op een gegeven moment min of meer een verhaal eronder ging. Van ja, ik had deze man gezien bij onwijs mooi gezongen van Sandy Deen. En daar eh, stond ik eh, met iemand anders eh, stond ik aan te kijken van... waarom heb ik deze gast nog nooit eerder gehoord? Ja, en uiteindelijk wint hij dan de Grote Prijs van Nederland van 2012. Binnenkort gaat ook de Grote Prijs van Nederland weer van start. Dat gaat de aankomende maand, deze maand zelfs al gebeuren. En dan zal ook, zullen wij ook eens even gaan kijken... of wij daar ook een rol van betekenis in kunnen spelen. Want ja, we zullen toch iets moeten gaan doen. twee keer zullen ze in Patronaat zijn. Dat eh, zal een kwartfinale beurt zijn en een halve finale beurt. Dus eh, dan zullen we daar zeker eens eventjes eh, gaan rondneuzen hoe dat, uh, hoe dat eraan toe gaat. daarvoor hoorden we een nummer Secretly van Martine Bond. ex deelneemster van, ja, eigenlijk alleen maar in de voorronde van de beste singer-songwriter. Daar heeft hier Rogier Belgrim trouwens ook aan meegedaan. En ja, geloof het of niet. Maar ook eh, deze dame kwam eh, niet verder dan de voorronde. Maar heeft ook eh, bij ons heel duidelijk een mooi nummer laten horen. Dat is dus Linda Kreuzen met het nummer Home. to light. Take me to the page, the fertile stage, two hearts meet each other. I'm so tired. dan staat er ook weer eh, zoveel seconden uh, die er dan weer op eh, staan... die dan weer niet in de praktijk worden waargemaakt. Ja, dat is leuk. En dan zeker als hij dan denkt, ik heb nog wat tijd over. Niet dus. we gaan nog even een nummer van het, van het album Heersay van Steven Simmons draaien. Dat is Just Like a Sad Song. En die ga je nu horen. This country crooners in Nashville pour out their heart right up till last call. They sing of lost love and poor souls who've never known no love at all. I've done my time, I've done eons, lost more love than I care to recall. But here I am back at this old dog track, betting on seven just to win it all. Sometimes it's just like a sad song sneaks up and grabs you from behind like a ghost on the back of your saddle on a midnight ride. Sometimes it's just like an old love who's been pushed down in the back of your mind reappears to help you rhyme that one last line. think it drives us crazy. We all have our crosses to bear. But I've never known a tale of love that everyone thought was fair. So, babe, I'm at the end of this album. The needle's just about to run out. Side one, side two, now they're both through know what it was all about. Sometimes it's just like a sad song, sneaks up and grabs you from behind. Like a ghost on the back of your saddle on a midnight ride. Sometimes it's just like an old love who's been pushed down in the back of your mind rhyme that one last line. So, babe, I'm at the end of this album. The needle's just about to run out. Side one, side two, now they're both through. Do you know what it was all about? dat was hem helemaal. Eh, deze hele fijne eh, nummer van eh, Steven Simmons. En ja, wat zou een uitzending zijn zo op het scheiden van de markt? Want daar hebben we het over. het is vier minuten voor de tien en dan komt er nog eentje aan. En dat is toch deze geworden. Deze hele fijne van Fransen en Van Piekeren met Wilco Koster er nog bij. En eh, wat eh, zeggen wij dan, eh, Marcus? Tot volgende, week. week. Inderdaad. En dan sluit ik het dan maar heel netjes af met de gouden vogel, de gouden snavel. was